Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in. Hij krijgt die straf omdat hij opdracht heeft gegeven om meerdere mensen te vermoorden. De rechter is bezig met het voorlezen van de uitspraak in het Marengo-proces. Er zijn 17 verdachten, die zijn allemaal veroordeeld. Ik zal beginnen met wat voor u en voor iedereen die luistert waarschijnlijk het belangrijkste is. Krijgt u een straf en zo ja welke? Wij komen tot veroordelingen voor alle verdachten. We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridwan Taghi krijgt levenslang. Twee anderen in de zaak krijgen ook levenslang. En de andere verdachten krijgen dus ook allemaal straf. Sommigen moeten meer dan 20 jaar de bak in. Het Marengo-proces draait om zes moorden en vier pogingen tot moord. Het is de grootste strafzaak ooit in Nederland. Er zijn afgelopen week twee bruinvissen aangespoeld. Gisteren op het strand van Noordwijk en vrijdag op de Maasvlakte. De walvisachtigen zijn opgevangen door de stichting SOS Dolfijn. Volgens hen zijn de dieren nog jonkies en pas net weg bij hun moeder. Ze gaan de bruinvissen nu een half jaar verzorgen, zodat ze kunnen aansterken. Daarna worden ze weer uitgezet in zee. En openbare laadpalen voor elektrische auto's moeten tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds worden uitgezet. Dat zegt netbeheerder Stedin, want daar zien ze vanaf een uur of vier een enorme stroompiek. Komt iedereen thuis, dan gaat de verwarming hoog, dus dan komen alle warmtepompen ehm, online. Eh, mensen gaan elektrisch koken. Dus ja, daar, eh, daar moet dan de stroom naartoe en bij voorkeur niet naar de auto's als het mogelijk is. De netbeheerder zegt dat voor iedere laadpaal die tijdens de piek uitstaat... een nieuwe woning kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. En dat ze flink aan het klussen zijn, zodat we in de toekomst tegelijkertijd kunnen koken... en de auto aan de lader kunnen zetten. Het weer nog een droge dag met behoorlijk wat zon. Vanochtend is het in het oosten en in Limburg wel grijs. Later trekt het daar ook vaker open. En vanmiddag overal zonnig bij 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn helaas nog altijd een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het bij Osdorp, de rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zeeburg 20 minuten file rijden.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 Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. gonna wake up and start asking who's each other. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. No, no, no. ain't shit changing, but diapers on babies get higher than the background singer.